maar waar kan ik heen? Als jij nooit meer naar me lacht en nooit meer als voorheen. Eens heel bent, lief en zacht. Wat ik doe, wat ik ook zeg, jij leeft mij. alsof ik je verveel, want je lief van me weg. Weet je nog, het was in mei, toen je me in het huisje bracht. Je was zo ontzettend blij. En gelukkig, heel de nacht, weet je nog. nu helemaal van mij. Dat je me alles geven zou, en voor mij leven was, is ook dat nu voorbij. daar in je hoek alleen. En antwoord steeds maar ja of nee. Naar gelang je eigen zin. Ik voel ik ben te min. En ik weet niet waarheen. Zeg me waar kan ik heen? Zeg me waar kan ik